Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De leden van de Tweede Kamer onderbreken hun zomerreces... voor een debat over de laatste corona-ontwikkelingen. De oppositie had zo'n debat aangevraagd... en de coalitiepartijen zijn er ook voor. Ze willen praten over het oplopende aantal besmettingen... vooral onder jongeren. De oppositie vindt de maatregelen van het kabinet niet voldoende. 80 theaters en poppodia hebben gisteravond rode lampen aangedaan... om aandacht te vragen voor hun situatie door de coronacrisis. Ze mogen veel minder publiek toelaten en leiden daardoor grote verliezen. Onder meer het Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw deden mee aan de actie. Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis... heeft het ventilatiesysteem waarschijnlijk geen rol gespeeld... zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Vorige week leek het erop dat het virus in een filter van een airco zat. Maar volgens de GGD was dat niet de bron. Waarschijnlijk is de besmetting te laat ontdekt bij een bewoner of medewerker van het verpleeghuis in Maatsluis. In de VS heeft de democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn running mate gekozen. Senator Kamala Harris uit Californië wordt zijn kandidaat vicepresident. De 55-jarige Harris is een zwarte vrouw, de eerste die voor de functie wordt voorgedragen. Ze staat bekend als een van de scherpste ondervragers van de Senaat... en was eerder officier van justitie in San Francisco. In Suriname is een opsporingsbevel uitgevaardigd... tegen oud-minister van Financiën Hoefdraad. Die wordt verdacht van elf strafbare feiten... waaronder, overtreding, oh, waaronder oplichting en verduistering... Het nieuwe Surinaamse parlement heeft besloten dat hij daar alsnog voor moet worden vervolgd. Waar Hoefdraad zit is niet duidelijk. Hij is Suriname ontvlucht. Het weer. Het is nu nog ongeveer 21 graden, maar vandaag wordt het weer zonnig en warm. 30 tot 36 graden. Later op de dag meer bewolking. In het zuiden kans op enkele stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking into a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my way! Cause you're so fucking cool.